Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Parijs worden de aanslagen van vijf jaar geleden herdacht. Op 13 november 2015 ging het mis in die stad. Terrassen zaten vol, mensen hadden zin in een feestje... of gingen naar het stadion voor een voetbalwedstrijd. Maar de avond liep compleet anders. Op meerdere plekken in Parijs bliezen terroristen zichzelf op... of schoten om zich heen. In totaal kwamen 129 mensen om. Meer dan 350 anderen raakten gewond. Zij worden vanavond herdacht, vanochtend herdacht door onder meer een minuut stilte. En mémoire de toutes les victimes des attentats du 13 novembre 2015, nous vous invitons à présent à observer une minute de silence. De burgemeester van Parijs gaat ook langs de plekken van de aanslagen. Waaronder poppodium de Bataclan, waar veel mensen bij een concert omkwamen. Na alle ellendige verhalen over de economie is er nu wat vrolijks te melden. Volgens onderzoekers van het CBS is de economie nog nooit zo hard gegroeid. Dat komt door de zomer, vertelt verslaggever Nick Wouters. Heel veel Nederlanders zijn er toen ook eh, op uitgegaan. In eigen land veel uitgegeven. Eh, horecazaken waren weer open. Je kon weer naar de musea, pretparken. We deden van alles weer. De maanden voor de zomer ging het helemaal niet goed door de lockdown. In vergelijking daarmee gaat het nu dus goed. Maar het gaat nog lang niet zo goed als voor de coronacrisis. Lang niet iedereen wil zich meteen laten inenten zodra er een coronavaccin is. Uit een peiling blijkt dat een kwart van de ouderen het nog even wil aankijken. En ook jonge mensen staan niet echt te springen, verwacht het RIVM. Jongeren tussen de 16 en de 23 zouden weinig zin hebben in de bijwerkingen van de prik, zoals spierpijn of koorts. Femke Louise heeft een nieuw album. En dat vierde ze gisteravond op een locatie, Een autowasstraat in een buitenwijk van Amsterdam. Enjoy your ride. Gasten konden op hun autoradio naar de nieuwe plaat luisteren... terwijl ze een parcoursje aflegden langs de carrosserie-shampoo en de hoge drukspuit. Op Ali B, die de plaat uitbrengt, maakt het behoorlijk indruk. At the release party van Femke Louise. En die chick verbaast me toch weer. Kijk naar nou waar ze mee komt. De hele wasstraat was roze gekleurd en de boel werd bediend door drag queens. Het weer, steeds meer wolken. Straks kan het ook weer regenen. Het wordt een graad of 13.